Uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS van het Verbond van Verzekeraars. De branden zijn meestal groot, omdat ze in veel gevallen overslaan naar andere panden. Vaak komt dat door kortsluiting, omdat de mensen achter de plantage aan het rommelen zijn geweest met de stroomvoorziening. Ook hebben de gebruikers van de woning eerder de neiging om te vluchten dan de politie te bellen. De twee doden die zijn gevonden in een woning in Amsterdam zijn een 54-jarige man en zijn Thaise vriendin van 33. Het parool meldt dat de twee met geweld om het leven zijn gebracht. Volgens de krant was de man een bekende in de bokswereld en in het criminele circuit. Hij had een eetcafé in Thailand. Ook was hij een bekende van crimineel John Mierenmet, die in 2005 werd geliquideerd. Het lijkt erop dat de omstreden zorgwet van president Trump geen meerderheid krijgt in de Senaat. Twee republikeinse senatoren hebben gezegd de nieuwe zorgwet niet te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal tegenstemmende republikeinen op vier en is er geen meerderheid meer. De wet moet Obamacare vervangen. Het afschaffen daarvan was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is opnieuw in opspraak geraakt vanwege misbruik. Hij zou een secte leiden en zeker zes vrouwen tussen de 18 en 31 tegen hun wil vasthouden. De slachtoffers worden hersenspoeld, zeggen drie vrouwen die uit de greep van de, zijn ontsnapt van de 50-jarige zanger. Die spreekt de aantijgingen tegen. R. Kelly stond al meerdere keren voor de rechter omdat hij seks zou hebben gehad met minderjarige meisjes. In 2003 werd hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. Het weer vandaag vrij zonnig en droog.